De spotjes op de publieke omroep met kritiek op de bezuinigingen gaan niet van de zenders af. Dat zei NPO-baas Henk Goord vanochtend bij de KRO op Radio 1. De VVD stoort zich aan de spotjes. VVD Tweede Kamerlid Huizing wil dat staatssecretaris Dekker de NPO sommeert om te stoppen met het uitzenden ervan. Haag hoort zegt dat ze worden uitgezonden in de zendtijd waarin omroepen hun eigen spotjes mogen uitzenden. En over de inhoud daarvan gaan de partijen niet. In de spotjes worden kijkers en luisteraars opgeroepen een petitie te tekenen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de publieke omroep. Huizing zegt dat er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. De Italiaanse politie heeft zeven bemanningsleden opgepakt van een visserschip dat gisteren voor de kust van Sicilië vastliep. Ze zouden vluchtelingen die op de boot zaten van boord hebben geslagen. Dertien vluchtelingen zijn verdronken. Het schip liep op enkele tientallen meters van de kust vast op een zandplaat. Om los te komen van de zandplaat zou de bemanning van het schip de vluchtelingen hebben gedwongen om van boord te gaan. Daarbij werden knuppels en messen gebruikt. Het contrast tussen stad en platteland neemt de komende jaren toe. Tot 2025 groeit de Nederlandse bevolking naar 17,4 miljoen mensen. En die groei concentreert zich vooral in de steden, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jongeren trekken naar de stad voor studie of werk en daardoor groeien steden uit tot metropoolregio's. Vooral Almere krijgt er veel inwoners bij. De politieke oneenigheid in het Amerikaanse congres over de begroting heeft ook gevolgen voor de militaire Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Zolang de onenigheid aanhoudt blijft de begraafplaats in Limburg dicht, net als veel andere Amerikaanse overheidsdiensten in binnen- en buitenland. Het weer, volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking. Er staat een stevige oostenwind, langs de noordkust krachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Take back the night. Ooh, we don't know when the sun is rising next. Take back the night. The feeling's right, then raise your glass and let's take back the night. Take back the night. they gon' try to shut say, alright, and the horn say.